Het is twee uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In een houthandel in het centrum van Laren in Noord-Holland woedt een grote brand. Brandweerlieden van verschillende korpsen zijn met veel materieel ter plaatse. Bij het blussen wordt ook een hoogwerker ingezet. Het bedrijf ligt midden in een woonwijk vlakbij het centrum van het dorp. Er staan in de buurt van de houthandel veel huizen, waaronder ook enkele met rieten daken. Ook de bibliotheek ligt ernaast. Verschillende straten rondom de brand zijn afgezet en een onbekend aantal mensen is geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of het vuur is overgeslagen naar andere panden. Door de brand is op sommige plaatsen in Laren de stroom uitgevallen. Mario Monti is begonnen met de formatie van een nieuwe Italiaanse regering... die de grote economische problemen moet oplossen. Italië moet van Europa veel bezuinigen om het vertrouwen van de internationale markten te herstellen. Het parlement stemde dit weekend in met een pakket bezuinigingsmaatregelen... maar er zullen waarschijnlijk meer impopulaire maatregelen genomen moeten worden. Als Italië het vertrouwen op de financiële markten terugwint... hoeft het land minder rente te betalen. In een korte verklaring zei Monti dat hij zijn ministersploeg snel rond wil hebben. Ook zei hij dat Italië weer financieel gezond moet worden. De leiders van bijna alle politieke partijen hebben gezegd dat ze formateur Monti zullen steunen. Het is nog onduidelijk of de Nederlandse volleybalvrouwen zijn uitgeschakeld voor de Olympische Spelen in Londen. Oranje had het pre-Olympisch toernooi in Kroatië moeten winnen... om nog een kans te maken op de deelname aan de Spelen. Maar in de finale van het toernooi verloren de Nederlandse volleybalvrouwen... met 3-2 van het gastland Kroatië. Als Italië komende week via de World Cup een ticket voor de Spelen pakt... mag Nederland als beste nummer 2 van de pre-Olympische kwalificatietoernooien... toch meedoen aan het Olympisch kwalificatietoernooi volgend jaar mei. Het weer. In het hele land mist, met op sommige plaatsen dichte mist. Daar is het zicht minder dan 200 meter. Temperaturen vannacht tussen min 2 in het noordoosten en plus 5 in Zeeland. Overdag eerst grijze, nevelig, later ook zon. En dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. kou, sneeuw en storm in Griekenland. Net goed, zeggen sommige mensen. En dat vind ik nou weer zo flauw. Helemaal van die Grieken kenden er helemaal niks aan doen... en dat gedonde met die euro. Nou, en onze Wilders, die wilden gulden terug. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet zo, maar dat snap ik zelfs nog wel. Maar hij heeft gewoon weer een nieuw stokpaardje. Hè? Nou, wat er allemaal weg moest, hè? de moslims en dergelijke... wil hij nou de mens zijn die iets terug wil, hè? de gulden... Ja, ik heb het nooit over die man, want dat vind ik zo'n open deur. Ik ben tegen Wilders. Ja, dat haal je de koekoek. Maar ik kan ook nooit door dat geblondeerde haar van hem heen kijken. Hij schijnt van zich eigen indo te wezen en dat wil hij niet weten. Of hij is bang dat hij met zwart haar op een Arabier lijkt. Maar ik kan niet door die witte verfmuts heen luisteren. Dus, nou ja. Overigens iets heel anders. Die raakte gooier. Dat die zomaar verdwenen is. Ja, hij was al oud. Maar, maar, maar, helemaal geen herdenkingsbijeenkomst, niks. Dat vind ik wel jammer. Iedere andere BN'er die doodgaat en waar ik geen drol aan vind... die krijgt een heel circus met alles erop en eraan. En deze man niks. Jammer. Nou, Rijk het allerbeste boven, jongen. De doei. Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Dat was natuurlijk de groentevrouw weer. Ze was weer goed, oké. Bezoekt u haar eens hè, op eh, www.groentevrouw.com. U zult zich daar niet vervelen. Maar nu moet u luisteren naar mijn eh, nachtelijke muzikale gasten. Eh, Florian Wolf, dubbel F, samen met compaan Marlon Penninghoff of Pen, dubbel N. <laughs> en eh, die is op, alleen, op de, alleen op de gitaar. Nee, de toetsen laat hij maar zitten, want die, die zijn te hard of zo, Marlon. Ja. <laughs> Goed. Florian, uh, jij hebt wel een hele band, hè? Ik heb een hele band, ja. maar ja, die zit helemaal in Groningen. Die zit helemaal in Groningen, hartstikke ver weg. En allemaal mensen die moeten werken morgenochtend en zo. Dus dat, uh, dat ging niet helemaal worden van. En er was een jonge vader bij, dus... Een jonge vader ook, precies. Dus nee, vanavond even niet. Nou goed, nu zijn jullie gewoon lekker met z'n tweetjes. En ja, want jij woont in Utrecht, hè? Ik woon gewoon in Utrecht, dus en Marlon ook. Nou, dat is iets dichter bij de hete brei. Ja, daarom ben je natuurlijk verhuisd, hè? Ja, dat is zo. Ja, ik wou wat dichter op het vuur qua... En dat is wel erg, dat, dat het Groningen wat dat betreft zo ver weg ligt. Dat het... Ja, maar het heeft ook zijn charme. Ik bedoel, eh, je kan lekker eh, rijpen daar, bedoel je? Precies, je kan lekker rijpen. <laughs> en gewoon elk januari lekker naar Noorderslag, Eurosonic. En dat is toch echt wel een uniek evenement ook daar. Dat is waar. Goed, nou, eh, tweede solo soloalbum heeft hij uitgebracht. Hij heeft me eindelijk gegeven, had beloofd op te sturen, maar heeft hij helemaal niet gedaan. <laughs> maar dat begrijp ik als een heel mooi ding hartstikke groot. Het is eigenlijk vier cd's, volgens mij, zo groot. Ja, zo, ja dat formaat ongeveer. 10 inch ongeveer. Prachtig eh, eh, eh, gedrukt op, nou, op bijzonder papier, daar hebben we het straks nog over. En je kan hem ook ophangen, want ik heb er zo'n haakje bij gekregen. Nou. <laughs> En u gaat dit uur horen hoe dat allemaal klinkt. Maar ja, dan wel in een akoestische kleine versie. Akoestische kleine sessie. Ga je gang. Dank je. One, I'm a young man with his life in his hands, daydreaming about what lies ahead. And so far, so good. So call me the tall guy, guitar playing long and four eyes. You just ain't seen nothing yet. Yeah. And I'm like Billy the Kid in the candy store. I'm not exactly sure what I'm hungry for, besides a peanut butter sandwich. And when my head is filled with worries, I find my remedy in these melodies and sing my way out of the ditch. Singing beauty is all around me, it's all around me, all around jazz music is right beside me, is right beside me, on my side. And my life is a hodgepodge of people, things, and memories. Melt the bullets I try to dodge, and some fuck ups along the line. And I'm a freewheeling junkie. I follow my nose, go wherever it takes me. I'm sure I'll be fine. A singing beauty is all around me. It's all around me. All around. As long as music is right beside me. Is right beside me. On my side. I don't get distracted by the lights along the way and stick to what's driving you and come come what may come what may is all around me, is all around me, all around. As long as music is right beside me, is right beside me. On my side, singing beauty, it's all around me, all around me, all around jazz music is right beside me, is right beside me, on my side. de een mooie, ingetogen versie. Prachtig. En wat een lekker eh, positief eh, geluid, toch? Ja, Kan niet anders zeggen. Nou, dadelijk natuurlijk nog meer. Ik ga even opzommen wat er vannacht allemaal komt. Eh, ik ben veel naar theater geweest. Heel verschillende genres. Ik zag Stand-up Philosophy van Lara van Dolron. Hè, waarbij me gevraagd werd te luisteren, niet te oordelen... en mijn hoofd eigenlijk even in de pauzestand te zetten. Nou, prompt viel ik in slaap, ja, op de eerste rij, kan je je voorstellen. Maar goed, ik liet gelukkig nog net niet mijn microfoon uit mijn handen vallen. Toen was ik helemaal bij de les. En ik was vooral onder de indruk van de, van de resurrectie, zou ik maar zeggen... van acteur, toneelschrijver Oscar van Woensel. U hoort, u hoort straks meer. Goed, vervolgens zag ik een, krankzinnige voorstelling van Nieuw-West... getiteld Lokjoden... Ik kon er niet veel soep van koken, behalve dan van het middengedeelte van de voorstelling... toen het voltallig publiek de straat opgedreven werd... in lichtblauwe vuilniszakken met een jodenster erop. Oké, tot slot, eh, jeugdtheater, nou echt weer van de bovenste plank. Een uiterst effectieve bewerking eh, van de veelgeprezen jeugdroman van Otfried Preußler uit 71. De meester van de Zwarte Molen. Kennen jullie dat? Ooit gelezen? Ja, gelezen. Gelezen, ja? Meester, jij... Uh, geluisterd, een luisterboek. Een luisterboek, oh, oké. Nou goed. Het is nu dus... het is ook verfilmd, maar nu dus een, een theatervoorstelling. Ik vond het fantastisch. En het is een heel spannend en energiek verteld verhaal... en opgetuigd met muziek van Laurens Joensen. Ja, hier vorige week nog te gast. Ik zag ook De Hulp, het nieuwe stuk van eh, Maria Goos. Maar dat bespreek ik volgende week, anders wordt het veel. Was ook goed. En dan zag ik ook nog eh, eh, allerlei tweedimensionaals op het witte doek. Nou, me, maar intrigerende nieuwe film van Pedro Almodovar. La piel que habito. Het vel waarin ik woon. Met een doodenge Antonio Banderas. Als een soort moderne Frankenstein. En ook de, de zangeres Concha ik weet niet hoe je het uitspreekt. Buika schrijf je, maar ik weet niet hoe, hoe je dat uitspreekt. Nou goed, die, zangeres die, die, krijgt in die film, nou, dat is een cadeautje. Dat is een ontdekking. Maar goed, ga ik straks laten horen. Les Hommes Libres van de Frans-Algerijnse regisseur Esmaël Ferouki eh, gaat over de rol van de Algerijnen en andere Noord-Afrikanen in Parijs tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stelde mij wat teleur, maar ja, god, het was wel een aardige geschiedsaanvulling, zo zou ik maar zeggen. Nou, en dan is deze week natuurlijk weer de tijd voor de ITVA. Belangrijkste documentairfestival in de wereld. Ja, ja. Ik zag de openingsfilm, The Ambassador, van de Deen uh, Mats Brugge. Nou, weer eentje met slecht nieuws natuurlijk. Hè? Hoe blanken een diplomatieke status kopen in landen als Liberia en Afrika... om vrij te kunnen handelen in diamanten en weet ik veel, geld witwassen, dat soort dingen. Nou, niet opwekkend, <laughs> maar, maar wel af en toe erg geestig. En het was ook licht absurdisch. Absurdisch? Nou, licht absurd gewoon dus. Nou, ehm, nou, wat zeg ik? Het, is eigenlijk wel, was zwaar absurd af en toe. Goed, uh, wijs ik nog even op de winnaar van het festival van vorig jaar. Hè. Dat was het derde deel van een drieluik over het eh, hedendaagse Indonesië... getiteld Stand van de Sterren. het is van filmer Leonard Retel Helmrich. Die wordt aanstaande woensdag uitgezonden op Nederland 2. Maar is ook samen met de eerste twee delen, Stand van de Zon en Stand van de Maan... Verkrijgbaar als triootje op DVD. Eh, Zeer de moeite waard. Heb je dat gezien? Nee, klinkt heel mooi. Ja, ga je wel eens naar de film? Ja, te weinig. Oh. Ja, echt te weinig. Ik heb ook nog gezien eh, Margin Call met Kevin, eh, nee, met, Kevin Spacey. Ja, prachtig ook. Nou, daar heb ik het straks over. Dan Hoorspel. Ja, Hoorspel op herhaling. De titel is dit keer Trein van Mist of de Ring van Möbius. van de Amerikaan A.G. Deutsch en de regie is wederom van Leon Povel. Verder eh, nieuwe platen van Spinvis, Saatje van Kamp, eh, Wooden Saints... Eh, Louis Goutier en Jules Deelder. En verder is natuurlijk de Stratofoon, Rex van Beuningen... Mooi Mysterie van Emily en Track Tracers. En nou, vergeet de website niet, hè. www.adelinevandier.nl Want daar zit ik toch elke week mooi aan te prutsen... dat je even kijkt, op zijn minst. En geef eens wat commentaar, vind ik ook leuk. En je kan ook, je kan van alles terugluisteren natuurlijk, hè. En je kan ook nog mailen naar hetgoedeleven.nl. Zo. Nou, <laughs> hey, Floor is yours. Volgende nummer. Oké, okay, into you. Hey you, with your name and your eyes and your sweet, sweet smell. I wanna tell you how they all suit you so well. Is it me, or has the temperature risen since you walked in the room? Well, I don't mind, it's hard overheating, cause you're so cool. mind, i tell you how you thrill me. But I'm completely tongue tied, so for now I'll try telepathy. And you are my beautiful stranger, a continuous mystery. So I don't wanna know you better than I know you now. Don't you wanna not know me? supposed to say this, but I'm into you. met die, met die computerklap. even, eerst moet ik beginnen en dan mag hij er langzaam in. nou, ik vind het zo fantastisch. Kom even ik zitten. Kom God, wat een stem, hè. En ja, ik vind het zo... Ik haat het woord, maar het is zo professioneel. Ik bedoel, het is zo echt. <laughs> zit hier. Nou, oké. <laughs> Ah. Nee, nou, neem wat te drinken. Wat wil je? Koffie, ik, neem, thee, ik, ging mezelf even thee in. Oh, wacht niet in dat gore Nee, maar die heb, dat, heb ik net ook uitgedronken. Dus ging, dat is niet oh, erg. Okay. Het is een beetje lauwe thee, hè? Ah, is lekker, joh. Nou goed, oké. Lauw, dat, is in de hippoptaal heel, oh, stoer. Dus. is heel stoer, oké. <laughs> hey, even jouw doopzee lichten. Uh, geboren getogen Groningen. Klopt. Eh, aardige ouders. Ja, heel vriendelijk. Ja, geloof ik ook. En, één grote broer of nog meer? Eén grotere broer, ja. Een grote broer. En, pa, ja, pa psycholoog en schrijver, of ja, wat? Ja, klopt. Hij, brengt, hij heeft net dit weekend, volgens mij, heeft hij zijn tweede boekje uitgebracht. In een soort van serie. En dat is een soort van boekje over het steenkolenduits van Nederlanders. Dus het is enorm Want jouw vader is, is Duitser? Mijn vader is Duitser en die is toen, eh, toen hij naar Nederland kwam om mijn moeder te trouwen... Heeft hij, eh, werd hij natuurlijk uitgelachen om zijn, om zijn slechte Nederlands. En nu had hij van, ik ga die Nederlanders even terugpakken... en eens eventjes laten zien hoe slecht Nederlanders <laughs> Duits kunnen praten. Oh, dat lijkt me een heel leuk boekje. Dat is ontzettend lachen, ja. Dus het eerste boekje heette Las mal zitten. Las zitten. Dat is <laughs> natuurlijk eh, al, al, een bevlieging. Dat is net zoiets als Allez, God, uh, allez votre corridor. Ga je gang. ja, precies. <laughs> Ja, ja, exact. En nu heet het... Uh, hoe gaat het dan ook alweer heten? Es komt wel goed. Es komt wel, komt wel goed. <laughs> Oké, okay, hartstikke De schrijver inderdaad. En, uh... hey, en muzikale familie? Je ouders? Houden die... Ja, niet, niet, niet bijzonder. Wel, eh, mijn vader heeft wel vroeger dan vioolles gehad. En die, die fiedelt nou af en toe nog eens wat. En mijn moeder die heeft ook wel met piano en zo gehad. Maar niet, geen sterren of zo. Nee, of, nee maar waar luisterden jullie thuis naar? Jij als kind? Of? nou, ja, ik werd vooral eh, door mijn broer een beetje... Die, die trok op een gegeven moment de platenkast van mijn ouders open, zeg maar. En die heeft mij dan weer eh, geïnspireerd met uh, dingen die daaruit voortkwamen. Maar af en toe wat klassiek en zo. De radio stond af en toe wel eens aan. En jij zong al in de luiers? Nee, nee, het is echt wel mee. Nee, het is pas later gekomen. Nou, volgens mij, hier, laat eens horen. Ja, Nico? Ja. <laughs> <laughs> <laughs> ja, oh, nee. Hoe oud was je daar? <laughs> Ja, dat was ik echt denk ik een jaar of, jaar of vijf of zo. Ja, ja maar dat is zo herkenbaar natuurlijk. Ja, fantastisch. Gewoon dat, ik bedoel, eh, ja. Ah, toen, toen mijn kinderen dat deden, dat heb je ook zoiets... Dat is eigenlijk geluk, hè? Ja. <laughs> Als je zo'n kind dat hoort ja. doen. Het is bizar om dat, om dat terug te horen, want dat is natuurlijk zo lang geleden. En voor, voor, denk voor heel veel mensen, die, die kunnen dat niet. Weet je, de mensen van mijn generatie, die kunnen zichzelf nog terughoren van toen. En daar, daar ben ik toen, toen heel bij stil gaan staan. Dit, dit stukje komt waarschijnlijk uit het stukje documentaire of zo, wat er is gemaakt. En uh, dat besefte ik toen ook heel erg van, wauw, ik heb het geluk om, om mezelf te kunnen horen zoals ik toen ja, was. Dat is oh. bizar. Mijn, mijn, broer die kreeg een, eh, zijn oude Revox eh, toen hij jaar 14 was. Met kerstmis, want hij is om 23 december jaar. Mm. Dus hij heeft die kerstmis, is dat is in eh, nou, eind jaren 60 heeft hij de hele familie opgenomen. Dus mijn open, oh, opa, mijn oma, allemaal liedjes zingen en ruzie. On, en ontzettend leuk. Te gek. Ja, goed, dat is heel, leuk. Maar goed, dus dat was dan. Uh, nou ja, dat zingen. Jij was dus toen al een singer-songwriter, jaar 5, 6 vette hit. Maar je was ook een serieus voetballer, hè? Ja, ik, heb, Ja, joh, ik was echt met sporten was ik heel veel bezig. En, eh, maar dat werd op een gegeven moment werd het allemaal te veel. Weet je wel, en muziek en, en voetbal. Want en je zat ook in allerlei bandjes op school. Ja, ja vanaf eh, middelbare school ben ik echt zo in bandjes gaan spelen. Ik was bassist en dan word je natuurlijk in elk bandje gevraagd. Want dat soort figuren zijn schaars. Ja, ja, ja. Maar dus moest je, moest je kiezen, muziek of de, of de sport? Ja, ja, toen heb ik uiteindelijk gewoon gezegd van, weet je wat, eh, muziek, dat voel ik het meest. En eh, sporten, ja, ja, god, ja. Als je daar succesvol in bent, dan heb je misschien een carrière tot, tot aan je 35ste, 40 e misschien. En muziek, dat is toch iets wat je je leven lang kan blijven doen en met je meedraagt. Ja. Maar het is wel heel leuk, want ik weet dit soort dingen allemaal. Omdat er op jouw site ook een eh, heel aardig eh, kort documentairetje staat gemaakt door Joran van Telgen of zo. Ja, Joran van Telgen. Ja. Nou, heeft hij heel goed gedaan. Heeft hij goed gedaan, hè? Ja, heeft hij helemaal vrijwillig ook en zo gedaan. Dat was echt gek dat hij dat aanbood. Ja. Hey, en wat voor bandjes waren dat? Broer, ja, dat begon ooit, denk ik... Het begon echt als bassist in een, in een trash metal band. Het was echt het, het meest uh, eh, vulgaire en, en ranzige. En, eh, <laughs> Ja, want ik heb het gevoel dat jij, dat jij van heel veel markten thuis bent. Ja, ja dat is ook wel zo. Ja. Dat je alles doorlopen hebt, zo'n beetje. Ja, echt. Dat was van trash metal. En dan op een gegeven moment een beetje een rock. En dan kwam ik een beetje met singer-songwriters in aanraking. En, eh, maar ook in een funkband en een band uiteindelijk gespeeld. Dus en, je, het was heel eclectisch. Je had echt een hele brede smaak toen al. Ja, ja, ja. En het leuke is dat ik ook echt gevoel heb dat het nu, eh, nu allemaal mag zijn, zeg maar. Mijn eerste plaat als singer-songwriter was echt zo van... Eh, oké, jezelf uh, liedjes schrijven en zo, spannend. En dan toch een beetje op safe spelen met vier akkoorden en één goede melodie. En moet het liedje staan. Ja. En nu heb ik er veel meer toetsen en bellen bij gehaald. Omdat ik gewoon voelde wat, wat er Dus alle, alle, alle dingen die je, die, je daarvoor al opgebouwd en geleerd had... die heb je er nu veel meer in toegelaten. Als, als, een spons. Ja, maar je bent ook naar de popacademie gegaan. Ja, ja. Je, had je gewoon stiekem je aangemeld en toen hoorde je ouders dat opeens? Ja, nou, die, ja, ja het, was een, was een beetje zo tussen, eh, ja, ja, tussen de regels door eigenlijk, had ik dat wel eens een beetje gezegd. Ik studeerde eerst een jaar aan de, aan de eh, universiteit in Groningen. Wat? En toen eh, kunsten, kunsten, cultuur en media. Oh ja, zo'n vage meuk studie. Ja, eigenlijk wel. Ja. Wel heel leuk hoor, ja. verder tof. En ik wilde ook echt iets met die kunstwereld. Maar ik merkte gewoon dat mijn handjes begonnen te jeuken. Gewoon, dat ik zelf iets wilde doen. Ja, en dan wachtte tot mijn vierde jaar voordat ik ooit uh, iets, iets in de praktijk mocht gaan doen. Dat zag ik niet echt zitten. Nee, nee, nee. Dus toen ben ik die... Uh, en leer je daar wat op die pokken? Pop <laughs> popacademie, ja. Ja, wel wat, wel wat. Um, het is wel heel vrij. Je wordt echt ook heel erg zo in het diep gegooid. Van, ja. zoek, het, zoek maar lekker zelf uit allemaal. Maar uh, nee, eh, daar, daarvan leer je natuurlijk ook. Juist door gewoon maar, je moet het zelf voor elkaar krijgen. Je moet je zaken voor elkaar krijgen. Ja, maar leer je dan gewoon eh, hoe je zakelijk een muzikant kan zijn? Het is heel erg op ondernemen gericht. Ja, dat is, niet zo slecht, toch? Eigenlijk? Nee, zeker niet. Dat is heel erg van deze tijd, denk ik ook. Daarom wilde ik ook niet naar een consortium. Zo van, ja, op consortium kun je heel goed leren muziek eh, spelen. Maar, ik wil van eh, van leven. Ik wil van leven. En wat ik heel veel zie bij consortiummuzikanten... is dat ze uiteindelijk toch in een veredeld kofferbeentje eindigen. En ik had iets van, no way. No <laughs> fucking way dat ik in zo'n kofferbeentje beland. Maar goed, nu moest je alles zelf doen. Maar je had op een gegeven moment een manager. Heb je die nog steeds? Ja, heb ik nog steeds. Ja, Martijn. Dat is echt een hele fijne, fijne man. Martijn Krama. Die is ook goed in, in, in muziekland aan, eh, aan zijn eigen carrière aan het bouwen. Die kwam van een uh, eh, hbo, eh, van de HKU kwam hij. Muziekmanagement. En ook precies op zo'n moment dat ik een beetje aan het gaan was... was hij ook een beetje aan het gaan. En we hebben ook echt zo'n soort van ik had ook een manager, op, op zoek kunnen gaan naar een manager met, met jaren ervaring, weet je wel. Ja. Maar ik had juist iets van, oké, okay, bloed, samen allebei. samen en dan gaan we, eh, gaan we de, de, wereld veroveren. Hé, hey, maar we gaan eh, eh, een beetje te snel. Uh, je bent trouwens, nee, je bent afgestudeerd, hè? Dus, nee, nog niet. Oh. <laughs> Wat moet je dan doen voor je afstuderen? Ja, nou, god, ik ben, ik ben nu heel erg met, op groene manier ben ik aan het proberen muziek aan de man te brengen. En dat ben ik aan het gebruiken om om oh, oh, precies, daar gaan we het daar ook zo over hebben. Want ik moet nog even terug, want ik vind het toch te leuk om het zomaar te laten passeren. De Elizabeth Know-how. Wat is dat voor krankzinnige naam? <laughs> Ja, dit is een naam die is ooit in mijn brein ontsproten. The Elizabeth Know-How. Elizabeth Know-How. ja, ik, ik weet niet, ik, voor, ik voorzag op een gegeven moment... Ja, het is gewoon een band. Een band die ik heb gevormd met, met twee, van, eh, ja, een van de, of twee van de meest fantastische muzikanten... die ik ooit ben tegengekomen. Nou, ik vind het ook een erg leuke band. Ik wil toch één minuutje laten horen. Oh, Ja? You make cannonballs fly, when I'm unloaded. Ja, Lekker. No chance of escaping them. I better flee, taste the water, and swim. While my ship is sinking deeper than its anchor has ever gone, I serve the waves of waste, finding a new beginning to hold on to. Nou, dit is een beetje Nirvana-achtig, hè? Nou, dat, ja, vanuit het, ja. ja Toch? Ik vind het wel een beetje zo, dat, dat gaat het zo, zo... Ja, rocken gewoon. Rocken, maar... Jong, en man, ook... jij bent talent. Ik vind je echt je eh, met een minuut beter worden. <laughs> cool. Nee, echt, echt. Eh, was je er ooit fan van, van Nirvana? Ja, tuurlijk. Dat was wel een van de, van de eerste bands die, met scheurgitaren die, die ik eh, in mijn leven tegenkwam, ja. Hey, je zei ergens, geloof ik, dat, dat deze band ook wel een soort uitlaatklep voor je was. Mm, ja, klopt. Ja, ja. Maar uitlaatklep voor wat? Nou, vooral voor jonge mensen gevoelens, denk ik. Gewoon die iedereen wel heeft. Gewoon, eh, eh, voor de zwarte gevoelens? Of de... Ja, zwarte, ook, ook minder zwarte gevoelens. Maar wel echt, ik was ook in die fase was ik heel erg aan het ontwikkelen. En ook bezig met, goh, wat voor muziek wil ik maken. Mhm. En, en eh, rockmuziek is gewoon wel fijn, omdat je, omdat je kunt... Het is energiek, weet je wel. En, en als je, je je energie even helemaal kwijt. Ja, dat is precies. Het. Ja. En, en, en zeker samen met mensen is dat helemaal een feest, zeg maar. Maar je dus- deed ook nog weer iets heel anders. Dat wil ik ook laten horen. Uh, het is een soort electropop. Oh, dus luister even. Oh, yeah. Dansen! Doet je het? Nee? Shit, Maar ik moest dat er eventjes, daar ja, moest even iets langer laten Maar die stem, ja. ik vind het... Want het is zo gevarieerd. Ja, ja, ik voel, ja maar ik, ik bedoel, muziek is ook gewoon... Toen ik met muziek in aanraking kwam, ontdekte ik zo van wauw. En, en wat bizar dat mensen zich kunnen uh, dat ze kunnen zeggen, nee, ik ben echt eh, heel alto. Of ik ben heel erg gabber. Of ik ben heel erg dit. of dat. Ik was van, ja, muziek, bedoel, het is, het, is, het is oneindig veel mogelijkheden. Oneindig veel stijlen. en vanuit elke stijl haal je wel weer iets. En, ja, net zo, ik hou van alles, ja, toch? Ja, daarom. Mijn, mijn platenkast gaat ook echt van die, van die, van die hardste metal... tot aan de, de meest zwoele jazz of, of funk of whatever. Want doe je dat nog steeds met DJ Daniel Zuur optreden? Nou, dit is, dit, wat ik net hoorde was met Jan Petersen, a.k.a. Groot Grootmeester Jan. Die was ook nog hiphopper en zo. Met Daniel Zuur eh, eh, is weer een nieuwe samenwerking. En met hem eh, maken we soortgelijke muziek. En dat doe ik nog steeds. Ja, ja onlangs nog bij... ja, in Amsterdam is hij vooral bezig. we hebben ook samen een EP uitgebracht op het label van DJ Isis. Die daar in Amsterdam goed actief is. Ja. Nachtburgemeester in Amsterdam ook. Ja. En ja, dat doe ik nog steeds. Wel wat mindere mate, omdat ik natuurlijk veel met mijn eigen muziek bezig ben. En daar gaat ook alle tijd en energie in zitten. Maar je moet even uitleggen, hij, hij draait eh, als DJ gewoon eh, allemaal house eh, deunen door elkaar. Neem ik aan dat hij doet, hè? Ja, ja, ja. En jij zingt daar gewoon. Ja. En is dat, dat, dat, dat ik heb een beetje van die filmpjes gekeken. Is mhm. dat een beetje alleen, voor, alleen hoe? Alle? À l'improviste. À l'improviste, euh, geïmproviseerd, euh, natuurlijk. Eh. <laughs> dat kut ik zo uit met een, uh, nee, man. waar? Nee, maar is het gewoon echt een beetje jazzy-achtig? Eh? Nee, het, is, het is wel een heel, heel groot deels improvisatie. Daniel Zuur, zijn eigen show, is ook heel veel improvisatie. En dat doet hij allemaal live met allemaal controllers en allemaal met computer en zo. Maar eh, ja, en dat houdt het ook heel fris. Dat houdt het heel ehm, ja, heel lekker, lekker live of zo. Maar we werken ook aan tracks natuurlijk. Omdat je ook af en toe al eventjes wil zeggen van nou, nu gaan we knallen. Dan moet het gewoon duidelijk zijn. Als je dan gaat improviseren, dan is dat weer een beetje eh, minder. Maar goed, dat zijn al die dingetjes zijn eigenlijk een beetje allemaal toen. Want de hoofdmoot, hè, daar moeten we weer naar terug. Dat is sinds een jaar of uh, drieënhalf, hè, mhm. is dat eh, singer-songwriter Florian Wolf. Goed, eh, want toen heb je meegedaan in 2008 aan de Grote Prijs van Nederland. Ook finale gehaald. Je werd Serious Talent bij eh, 3FM heel terecht. Eerste album, alleen maar goede recensies. Hè? Catching Up, Standing Still. Kan je iets laten horen van het eerste album? Of heb je dat helemaal achter je gelaten? Ik, eh, daar kunnen we nog best wel wat van, van laten horen. Maar het is... Eh, ik heb hem... Ja, het kan. Maar het was echt mijn debuut als, als singer-songwriter. En... Ehm, wat ik net al zei, van heel compacte liedjes maken. En ik merkte nu met het maken van mijn nieuwe album wat net uit is... Dat ik zei, ja, er zit veel meer in mij. Goed, laat dat wat meer horen. Wat jij wil gewoon. Laat maar horen wat jij wil laten Wat ik wil laten horen? Oké, zal ik dat gaan doen? Ja, doe maar, doe maar. Gaan we spelen? Gaan we daarna weer doorlullen. Oké, oké, doen we dat. <laughs> Florian Wolf, dubbel F. Uh, is Ja, is goed. En Marlon Bin, trampoline. dubbel N. Even de koptelefoon op, dames en heren. Take your time. Not going anywhere. Not going anywhere for a while. in the middle of the night. All right. So, this is new. I can move on, on with the story. Another chapter spreading out its arms. I know that it's good to move on, let go of the worry. But it's easier said than done. I'm on the trampoline of, trampoline of, trampoline of, trampoline of life. Mm-hmm, of life. trampoline of life. I always knew the ups and downs, sometimes a little too well. balancing in between the two. So I wait for the new curve to come. I'll slide down the steep side and hope to keep floating after the ride. a trampoline of, trampoline of, trampoline of, trampoline of life, mm-hmm. Of life, Trampoline of life, Mm, of life, Trampoline. time I will try to hold my head high, but I don't need a parachute to save me. Just let the sky embrace me. Just let the sky embrace me. This trampoline will break my fall. Cause it will break my fall. trampoline up, trampoline up, trampoline up, trampoline of life, mm, of life, trampoline of life. Mm, the trampoline of life. Of The of All right. Ja, dit is eh, de, eerste, eh, eh, je eerste album wat je net zegt, ben je, dat, is, dat was de eerste. Toen was je wel heel erg happy-go-lucky. hè? Ja, ja, ja. Een beetje Jack Johnson-achtig, heerlijk. Maar dat, je moest langzaam groeien en zekerder worden. En nu eh, wordt het meer volledige Precies. Toch ja, een beetje. volwassen, uh, moet ik zeggen. Oké, nou, eh, want jij bent iemand die wel nadenkt over het leven. Kom maar even zitten nog, want we moeten eigenlijk eh, een belangrijk aspect... dat waar je ook probeert op af te studeren straks op die popacademie... dat is ehm, ja, jij denkt wel na over deze aardkloot. En uh, ja, je bent wel een beetje Mr. Green. Ja, ja. En dat is eigenlijk wel bijzonder binnen de popwereld. Want dat, eh, dat, eh, die combinatie heb ik nog niet vaak gezien. Nee, hè? Nee, nee. dat klopt. Ik ben, ehm, ja, ik weet niet wanneer het eigenlijk echt begonnen is. Ik heb in ieder geval binnen de, de, die, die, kunstacademie, die, de muziekopleiding Academie, ben ik op een gegeven moment gaan samenwerken met een, een jongen die kwam van de TU Delft. En die kwam naar Leeuwarden toe, waar die school staat. En die wilde daar iets gaan doen met duurzaamheid, innovatie. En hij zag die academie staan en dacht van... oh, met popcultuur, dat is misschien wel leuk. Dus uh, eh, entertain en sustain? Entertain sustain. sustain. Jij hebt je huiswerk heel goed gedaan. <laughs> maar goed, toen kwam die, die Green Tour. Ja, ja, ik dacht van eh, muziek maken, oké, hoe kan ik dat op een... Eh, inderdaad, ik sta in het leven, ik ben bewust van de, de, de, de, de, de wereld om mij heen. En ehm, hoe kan ik nou zo duurzaam mogelijk mijn muziek aan de man brengen? En dat begon met mijn eerste album in een hoes van gerecycled papier. Eh, toen dacht ik van, oké, okay, bandshirtjes, biokatoen, kan allemaal. Kost iets meer, maar heb je wel een mooi product. En, ehm, maar ik wil eigenlijk ook wel spelen op groene stroom. Kan dat niet gewoon? En, want als je je stekker in stopcontact steekt... ja, geheid zit daar een van de kerncentrale waar dat vandaan komt. Dus eh, ik, heb, ik heb gewoon een, het, concept neergeschreven van... ik wil een mobiel podium langs festivals toeren... op eh, zonne-energie, windenergie en wat de fuck, misschien ook gewoon wel menselijke energie waarom kan mijn publiek niet gewoon eventjes afgewisseld allemaal wat, wat bij elkaar fietsen bijvoorbeeld? Fietsen, ja. Ja, en dat is uiteindelijk eh, gelukt. Ehm, in de zomer van 2010 hebben we dat weten te realiseren. Op Lowland gestaan zelfs daarmee, met het podium. Maar was, was je bij de grote prijs al niet iemand die moest fietsen? Voor jou, eh, voor jou, om, om de spot boven jou eh, te, <laughs> ja, mooi, hè? te doen branden? Ja, toen zei ik bij het laatste liedje zei ik van... hé hey mensen, weet je wat, Lichtman, het licht uit in de zaal... En toen had, ging de gitarist Chidder ging op zo'n halve door elkaar gezaagde <laughs> fiets... ging je dan eh, zeg maar dynamo aandraaien, lampje aandraaien. En toen stond ik daar helemaal in het donker met eens zo'n spotje stond ik te spelen. Hey, en en die, dit, is hè, deze mooie cd, eh, Hoes. Nou, het is eigenlijk een, ehm, een, ja, het is, het is een formaat wat helemaal voor mij nieuw is. Het ja. gaat pas nergens bij. Nee, klopt. Het is geen A4, het is geen... Eh, nee, nee is ook net niet vier keer cd, of wel? Nee, nee volgens mij is het... Eh, ja, het zit om en bij de 10 inch. Nee, het past ah, net niet vier nee, cd's krijg je nou net vier cd's die hij merkt. Nee, het past niet. Nee, past niet. Nee. ik wilde gewoon een mooie... Eh, ja, weet je wel, je muziek uitbrengen is, is, is eigenlijk zoiets als een kindje krijgen. Ik ben nog geen papa zelf, maar ik kan me heel goed voorstellen hoe, hoe dat enigszins voelt. In ieder geval met creatieve kindjes krijgen heb ik het gevoel van, damn, daar moet je zo mooi voor zorgen. Daar moet je een hele setting omheen bouwen. Je moet zorgen dat dat, dat, dat ding aandacht krijgt. Ook omdat je natuurlijk een beetje moet ellebogen met, met je collega-muzikanten. Ja. En, eh, en, en zo'n cd, ja, waarom zou je dat in zo'n hoesje doen... wat uiteindelijk toch in de kast belandt? Eh, waarom maak je niet gewoon meteen een heel kunstwerk van... wat je zo'n beetje aan de muur kan hangen? Ja. Wie heeft die eh, mooie tekening gemaakt die erop staat? Dat is door Lesanka Honig gemaakt. En zij is een kunstenares uit Groningen... Uh, maakt zowel ja, maakt allerlei soorten werk, 3D, 2D, schilderen, animeren, whatever. Het is heel mooi. Kijk maar op onze site, uh, op mijn site, hier, want dan zie je ook dat hoesje. Maar het is dus inderdaad op, op mooi achtig papier. Pentekening met, met, met inkt. Ja. met... Ja, ja, met inkt. En het is een beetje... Ecoline-achtig. Ja, ja, en het is een beetje zo dat... Hoe noemen we dat ook weer? Zo'n zo psychologenvlek waar je dan Oh ja, hoe heet het ook? Roche, Roche, Roche, Roche, en nog wat, eh, ik weet, Roche. The Nature of Things, hoezo die titel? Hoezo die titel? Nou, vooral omdat ik met dit... Het proces was heel erg eh, organisch, zullen we maar zeggen. Ik ben met mijn broer eh, de studio ingedoken. Die heeft ook mijn eerste plaat geproduceerd. Dat is wel grappig. Jouw broer is dus die kant van de muziek ingegaan. dus de technische kant. Ja, achter de knopjes. Ja. En doet hij dat goed? Doet hij ontzettend goed. Nee, doet hij echt, nee, dat zeg ik niet omdat ik zijn broer ben, maar dat doet hij echt... Eh, fantastisch. Heeft hij een eigen studio? Nee, niet een eigen studio. Eh, hij werkt bij Rijn Ouwehand. Dat is weer een producer die heel veel heeft gewerkt met Kane en met uh, Ellen Damme. En, is allemaal in het ehm, noorden? of niet? Waar zit hij? Hij zit nu in Hoorn. Oh, ja, ja. Dus je moet toch dat noorden uit, hè? Wil je een beetje? Mm, oh, ja, ja, ik wel vind het niet erg. Ik vind Utrecht heel fijn. Ik woon daar nu al twee jaar. Het is heel, heel prettig. Oh, oké. Maar hij heeft, ik ben met hem gaan samenwerken in de studio. En met hele rauwe ideeën zijn we eigenlijk de studio ingegaan. En dat heeft geresulteerd in dat we daar de studio ook echt als speeltuin konden gebruiken. En dus echt bij elke moment dat we dachten van... oké, we leggen een basislaagje neer. Wat horen we hierbij? Wat horen we in ons hoofd? Wat horen we in ons hoofd? Ah, je, moet, eh, ja, je moet echt een soort van gore, drumstel door een gitaarversterker worden gehaald... en dan nog eens een keer buiten moet een microfoon staan die dat weer opneemt. Weet je wel? En dan, ja, ja, nou, Doen, oké, bam, bam, alles neerzetten. En dat heeft geresulteerd in een soort van nou ja, heel erg organische, ehm, natuurlijke sound... En de nature of things slaat daar open in de zin van... het is gewoon de natuur der dingen. Eh, natuur van mezelf, dat dit eruit is gekomen. Dus gewoon puur, direct, het aard van het beestje eigenlijk. Ja, nou. Goed, eh, ik, vond het wel grappig dat je op je site ook eh, bij je merchandise... want dat moet je tegenwoordig ook doen, jou op de pokker, Pop Pop, <laughs> ja. Goed, het is een eco-portemonnee. Ja. <laughs> Ja, mooi. Ik moet er zelf af en toe ook een beetje om lachen. Maar, wees maar is see zien. Ja, ik heb hem niet bij me. Oh nou. nee, ik heb, ik heb zelf een. Wacht even. Ik wou het zeggen. Ik heb er zelf een. Nee, ik, nee. Kijk, Zo ziet het eruit. Oh, wat grappig Het is er gewoon een, een pak, eh, wat is het, melk of oh, sap. of, eh, grappig. Als je die leeg hebt, kun je het wegflikkeren. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon even omspoelen. En een eco-portemonnee van maken. en een oh, eco-portemonnee van maken. Ja. Ik deed het milieuprogramma, hè, 1981. Eh, Zo. Dat was eh, een van de volgens mij was het eerste milieuprogramma Puur Natuur heet, dat. Oké, cool. De Ja. En dan was Eco was toen net geïntroduceerd. Oké, dat eh, het eh, keurmerk zeg maar. Eco. Keurmerk. Ja. Kan je nagaan. Cool. Leuk. Hip hè? Beter maar goed, milieu. ja, maar ik, ik weet ook dat het, dat het bij jou wel echt is, want overdag om, om, om de basiscentjes te verdienen... sta je ook in zo'n bio-winkel. Ja, klopt. Ja, in Utrecht doe ik dat. Inderdaad twee of drie dagen in de week. Puur omdat ik geld moet verdienen, maar ook omdat ik weet van ja, ik wil zelf ook niet alleen als, als, muziek, eh, als muzikant wil ik groen bezig zijn. Ook voor mijn eigen leven gewoon. Ik wil gezond eten. Ik, wil, ik ben bewust van die wereld om me heen. Ik weet waar producten vandaan komen. En hoe ze, hoe ze geproduceerd worden. En, eh, en toen was er afgelopen donderdag. Ik had wel willen komen, maar ik, ik moest naar iets anders. Ik weet niet meer wat. Oké. Maar jij stond in de Heineken Musical. Ja, yeah, in die bierschuur. <laughs> Hoe was dat? <laughs> was te gek. Maar waren er mensen? Ja, ontzettend veel. Er waren gewoon, ja, die, alle 5000 kaarten waren, waren vergeven. Want, even, leg even uit wat voor avond het was. Het was de Nacht van de Duurzaamheid. Eh, op 11, dat was vrijdag, 11, 11, 11, was de dag van de duurzaamheid. En toen heeft Stichting Agenda heeft bedacht, we gaan een groot evenement organiseren. Stichting Agenda die is bezig met uh, ontwikkeling van duurzame eh, toekomstconcepten. Ehm, dus die nam dat initiatief en had daar een grote acts neergezet. Chef Special, Bluff, Handsome Poets, wij onder andere. Ehm, omdat wij ook, vooral omdat wij groen bezig zijn. Ja. En... Ehm, ja, vet evenement. Prinses Laurentien was er zelfs nog om ook nog te, te, spreken. DJ Isis, die sprak ook nog. En meer van die eh, getoffe, duurzame mensen. En ehm, ja, geweldig om daar te spelen. Voor zoveel mensen. Die zaal, dat is echt niet normaal. Ja? ja ze Hoe voelde dat? Ja? ja? gewoon te gek. Het, eh, ja, ja. Klonk het goed? Ja, het klonk, het klonk maar fantastisch. Maar was jij tevreden? Ja hoor. Oh, wacht even. Ja, ja <laughs> ik weet niet of... Je ja? Ja, ja, zeker, ja. Had jij al eens voor zo'n groot publiek opgetreden? Ik denk het niet. Nee, dat, uh, nee. <laughs> dat is ook wel mooi, want Marlon die is nu denk ik, denk ik twee maanden of zo is bij de band. En, en, eh, en we hebben inmiddels al, dus al een Heinek Musical gestaan. <laughs> dat is wel... <laughs> Ja, geen beter moment uh, kunnen kiezen om in te stappen. Ja, precies, ja. Nee. Trouwens, in wel, wat voor andere band zit jij? Want jij zit vast ook nog in andere bandjes. Ja, ja, ja, verschillende. Ik ben eigenlijk vooral bezig als solo-artiest. Als Marlon Pen zijnde, zeg maar. Ja? En, Dus dan moet jij ook een keertje komen hier? Eh, ja, nou ja, goed. Eh, nodig maar uit. <laughs> nou, laat maar eens wat horen. Stuur maar wat op. Nee, maar je bent fantastisch. Ik hoor het nu al. Goed, eh, Fabian, ehm, Florian, Florian. Florian. Florian. Ja, nee, Fabian, Fabian is mijn bovenbuurman, sorry. Hoe is het met de liefde verder? Goed. Ja? Heb je iets? Liefde overal, altijd. Oh nee, geen vaste... ja, jawel. Ik ben, ik ben een beetje verliefd, denk ik. Oh, wel stiekem, Stiekem, wel, Oké. Okay. En de grote ambitie, wat is de grote ambitie? De grote ambitie? Nou, de grote ambitie is eigenlijk een hele kleine ambitie. Ehm, namelijk eh, wat ik hier ook doe. En dat is gewoon mensen blij maken met mijn muziek. En, en, en hopelijk ervan kunnen leven. Ik bedoel, dat is echt de basis. Ehm, de grote ambitie is natuurlijk altijd dat je zegt van... ja, ik wil nog de wereld rond en, en, en grote zalen spelen. Maar ik wil, ik wil gewoon dat, dat ik zelf er een steady leven van, van kan hebben. En... Ehm, ja, zoveel mogelijk mensen met muziek in en aanraking kan laten komen. Nou, laat dan wat worden dan. Ja, gaan we doen. Maak me nog even gelukkig. Okay. ja, want de tijd vliegt. Ik vind deze jongen ontzettend goed, mensen. Laat ik maar even zeggen. Die plaat is ook echt eh, leuk, hoor. Dat heet dus... Eh, The Nature of Things. En je krijgt dus een heel mooi ding. Ik heb net het plakje erachter geplakt, want ik ga hem thuis ophangen. Nou goed. Florian Wolf. Ja. Dan doen we nou nog even een... Eh, Iets wat misschien nog een beetje riekt naar de, de oude sound van, van mij. Van het eerste album. En dan doen we straks nog eventjes iets heel anders. Taste the Sun. thought is another. A chance to change the world. Still, I leave all these chances undiscovered. Because I'm locked in winter's cage. Waiting for spring to set me free. If only I could keep myself from getting so tangled up in me. So come on and sing, come on dance. You've got the sunlight in your hands, and come on do, come undone. Just turn your head and taste the sun. this suffocated life. I wish I had the guts for words to live by what I really feel inside. So come on and sing, come on dance. You've got the sunlight in your hands, and come on do come undone. Just turn your head and taste the sun. come on and sing, come on, dance. You've got the sunlight in your hands, and come on, do, come on. Deze the Moon more. Hij is mm. nog, nog redelijk vol. Ehm, zullen we even iets draaien van eh, wat je had meegenomen? Een klein stukje. Uh, dit heb je, je hebt een heleboel cd's meegenomen. Je had Eels meegenomen, Fink. Jimmy Liddell, uh, waar je erg van houdt. oh, dit, dit is... Uh, G-Love. G-Love en een special sauce. Oh, dat draai ik altijd van dat ene nummer. Baby's got sauce. Ja, baby got sauce, ja. Eels heb je ook. En dan deze, die ken ik helemaal niet. Ja, Fat Freddy's Drop. Wat is dat? Dit is, eh, dit is een band uit eh, Nieuw-Zeeland. Uh, het valt dan ook binnen het genre kiwi-dub. Oh, leuk! En dus het, het heeft een beetje dub, het heeft een beetje reggae, het heeft ook soul, het is ook elektronisch. Ik ben al, al jaren fan van ze, sinds dat ik ze heb ontdekt op Lowlands een keer. Wat grappig. in 2005 of zo al. En ja, fantastisch. Ik ga niet heel soulvol. En alles is een soort van organische beweging. Dus niets is, hoe moet je zeggen, niets lijkt weer op elkaar. Oh, nou, laten we een stukje, want je hebt een nummer uitgekozen wat negen minuten duurt. Dat gaan we niet doen, want dat is, <laughs> het einde van het programma. En toen... Een stukje horen. do it. All you got to uitnodigen. Het zit in, het in Nieuw-Zeeland op dit moment, ja. <laughs> Hey, eh, ja, want we moeten nog, uh, eh, jouw eh, nog één nummer dadelijk doen. ja. Nog eventjes, je hebt een clip gemaakt en dat is ook een, een groene clip, of wat dan? Ja, ja, zo groen mogelijk in ieder ja, geval. Ja, want wat lees ik hier? Op de set is gewerkt met energiezuinige lampen en reflectieborden voor natuurlijk licht. de grootste lamp verbruikte slechts 400 watt. Met LED-panels werd ingelicht. Op de buitenlocaties geen energie verbruikt qua lampen. Mede, door mazzel van zoveel zonlicht op de dag. Binnen locaties lag het gebruik nooit hoger dan een strijkbout. <laughs> de crew is zoveel mogelijk uit Utrecht bij elkaar gezocht. Eh, acteurs kwamen wel voorbij, maar met het openbaar vervoer. Nou, enzovoort, enzovoort. Ja, ja, ja. Het is een leuk clippie. Ja, het is een top clippie. Ja. Ik ben er heel trots op. Ja. Dat was het, bij het eerste nummer waar, waar we het programma mee openen. So Far So Good, de huidige, ja, single ook. Ja. Nou, die eerste twee nummers, dat zijn natuurlijk gewoon hitjes. Ja, vier hitjes. En ga je nu nog top. één hit maken? Eh, we gaan een hit maken, ja. ja dat is uh, Into the Wide Open Mouth. misschien een minder grote hit, maar wel een hit. Oké, wordt een hit. <laughs> En dan ga je met, die, met dat uh, loopstation. Dat vind ik altijd heel indrukwekkend. Ik ken alleen Signe Tollefsen die dat heel, ook heel goed doet. Bij haar eh, openbare optredens. Openbare optredens, is dat niet meer voor Optredens gewoon bedoel ik. Laat me gewoon even stemmen. done, I'm done thinking. I'm done considering all that I can. Yes, I'm out in the open, and I won't fear nothing ever again. And my arms, they are ready to embrace the unknown world outside. Here I go into the wide open now, into the wide out into the wide open now. into the wide. fear and insecurity. Welcome, welcome sunlight. I'll pass on all the love you shine on me. Here I go into the wild. Open mouth into the wide open mouth into the wide. to the wide open mouth, traded in my hands for a more than I can chew. Cause I'm done, I'm been thinking, I'm done considering all that I can. Yes, I'm out in the open, and I won't fear nothing and ever again. So I'll fly into the future and watch my history fade until it's out of sight. Here I go into the wide open mouth, Into the wide open mouth, Into the wide.